uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Vorig jaar gingen meer dan 3000 uitzettingen van asielzoekers op het laatste moment niet door. Blijkt uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd. Dat is bijna de helft van het totale aantal uitzettingen. Migranten spannen op de valreep een nieuwe procedure aan of verdwijnen in de illegaliteit. In september komt het kabinet met een plan om het aantal uitzettingen omhoog te krijgen. Bij Tunesië zijn gisteren mogelijk tientallen migranten om het leven gekomen toen hun boot zonk. Er waren waarschijnlijk 70 of 80 mensen aan boord. Vier overlevenden zijn door Tunesische vissers gered en aan land gebracht. Een van hen is later in het ziekenhuis alsnog overleden. Waarschijnlijk zijn alle andere opvarenden verdronken. Schiphol mag over twee jaar weer groeien. Het kabinet bespreekt morgen een voorstel van minister van Nieuwenhuizen... om het aantal vluchten langzaam uit te breiden. Dat zou gepaard moeten gaan met minder milieuoverlast... doordat vliegtuigen schoner en stiller worden. Milieuorganisaties noemen het plan waanzin. De politie heeft nooit geoefend wat er moet gebeuren als alarmnummer 112 urenlang onbereikbaar is, zoals vorige week maandag. Minister Grapperhaus schrijft aan de Tweede Kamer dat ervan uit werd gegaan dat de kans op zo'n grote storing heel klein was. Hij heeft de politie opdracht gegeven om voortaan wel te oefenen op deze situatie. De anticonceptiepil komt niet terug in het basispakket van de ziektekostenverzekering. Vanavond stemt de Tweede Kamer over een voorstel van de PvdA... maar nu is al duidelijk dat er geen meerderheid voor is. Het kabinet en de regeringspartijen vinden dat vrouwen boven de 21 jaar... zelf moeten betalen voor de pil. Dat is ongeveer 50 euro per jaar. Het weer. Zonnig, maar in het noorden ook bewolking. Het is 19 tot 24 graden. Ook morgen geregeld zon, vooral in de zuidelijke helft van het land. Het wordt dan 19 graden in het noordwesten tot 27 in het zuidoosten.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 Tussen Hoogmade en Knobbert-Burgerveen staat 7 kilometer door een kapotte auto. Er zijn twee rijstroken dicht. Kwartier extra op de A7 Zaandam-Horen. Tussen Zaandam en Purmerend 9 kilometer. De N200 van Amsterdam naar eh, Halfweg staat tussen de A10 en Halfweg 3 kilometer.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 zo Werken doe ik non-stop in mijn hoofd Niemand gaat het doen en ik ben liever solo Oh. Valencia, midden februari. Ik loop een blokje om in de nacht, ik ben precies aan het doen wat er van me wordt verwacht. Was even tikkie overspannen, dat is risico van het vak, nu ben ik back. secure in the back. Ik ben waar ik moet zijn en nog steeds onderweg. En al die puzzelstukjes vallen nu ineens op zijn plek. Ik leef voor die stress, ik voor die stress. Ik ben niemand maar mezelf in die race. En al mijn day was zijn er nog steeds. En ik heb zoveel moois om mij heen. Maar ik heb no time to waste. Ja, nu gaan we heel heel hard plan gaan sporen. Liefde die ik voel, die was niet altijd zo Werken doe ik non-stop in mijn hoofd Niemand gaat het doen en ik ben liever solo Ja, nu gaan we heel hard plan gaan sporen. Liefde die ik voel, die was niet altijd zo Werken doe ik non-stop in mijn hoofd Niemand gaat het doen en ik ben liever solo um, Paris, midden februari ik ben onder invloed in de nacht, ik ben precies aan het doen wat er van me wordt verwacht. Tijdje terug deed ik iets hier wat wettelijk nu mag, nu ben ik back. Terug met mijn zakelijke pas. En de financiële status dan niet matcht met mijn gedrag. Bescheiden, ze kunnen je vertellen. Ik ben nog steeds mezelf terwijl die slangen zich vervellen. Hold ik ben aan het bellen, they like, oh no. Tien kop voor een show. Ik breng die rappertjes naar school. We make money, make money, road. Ik ben met mijn young bro, jij weet zijn niet one. Jij weet alles a one. jij hoopt dat je mee kan Maar we moeten gassen, maar nigga, je deed lang I real You'd zeg het je net een Jamaica. Ja, nu gaan we heel hard blauw, gas oro Liefde die ik voel, die was niet altijd zo Werken doe ik non-stop in mijn hoofd Niemand gaat het doen en ik ben liever zo Ja, nu gaan we heel hard blauw, gas oro Liefde die ik voel, die was niet altijd zo Werken doe ik non-stop in mijn hoofd niemand gaat het doen en ik ben liever solo. Yeah, yeah. Heel hard plat gaan solo. Liefde die ik voel, die was niet altijd zo. Lekker hoe ik op de ton stond in mijn hoofd. Niemand gaat het doen en ik ben liever solo. I left my home still as a child. I walked a thousand sorry miles to wait for my father to gather up his tools. said, my boy, you gotta run Don't wait for me, don't wait for mom We'll come get you when it's safe for us to move So I waited many years Held back the pain behind my tears For my father to come find me like he said And in that time I was alone So many years without of a different kind instead. And at the time, I didn't know just how hard the wind could blow towards disaster and the things that I would see never found my father. I never found my mother either, but I know in my lifetime I will be a hero to the masses, to those born without chances.